van met het Journaal. Het is vanavond niet gelukt om een groep Afghanen en Nederlanders te evacueren uit Kabul. Het grote vlachtvliegtuig dat daarvoor bedoeld was... is vanavond opgestegen met maar 40 mensen aan boord. Afghanen kregen geen toegang tot het vliegveld, zegt Defensie. De Amerikaanse militairen die de luchthaven beveiligen en de vluchten coördineren... zouden hen hebben tegengehouden. Volgens onbevestigde berichten landt het toestel vannacht op Schiphol. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten... zoals de rechten van vrouwen worden nageleefd... en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de belofte van de Taliban terechtkomt. Op een persconferentie deden de Taliban een aantal beloften... over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering... en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in tenten bivakeren. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat... is een eigen mediakanaal begonnen met een regeringsgezind geluid. In het eerste artikel vraagt hij politieke gevangenen om hun fouten te erkennen... en een excuusbrief aan president Lukashenko te schrijven. De 26-jarige Protasevich werd in mei samen met zijn vriendin gearresteerd... door de Wit-Russische Veiligheidsdienst... nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid... en tot landen was gedwongen. Aangenomen wordt dat hij onder grote druk staat om de kant van Lukashenko te kiezen. Het weer, morgen flink wat bewolking, ook af en toe zon en overwegend droog. Er waait een matige westenwind en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM.